Zes uur. Frits Hemelkamp met het NOS-journaal. Ruim 1 miljoen Nederlandse huizen dreigen te verzakken. Dat zegt het kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek. De problemen zouden zijn ontstaan door de extreem lage grondwaterstand van afgelopen zomer. Vooral huizen die zijn gebouwd op een stalen fundering hebben last van verzakking. Het gaat om huizen in minstens 83 gemeenten in het hele land... Maar volgens het kenniscentrum worden de funderingsproblemen in slechts 10 gemeenten aangepakt. De kosten voor herstel kunnen al snel oplopen tot 100.000 euro per woning. Venezuela heeft de grens met buurland Colombia gedeeltelijk gesloten. Aan de grens staan grote hoeveelheden hulpgoederen... die later vandaag het land in zouden worden gebracht. Of dat nog doorgaat is onbekend. Oppositieleider Guaido heeft opgeroepen de goederen het land binnen te laten... Maar de zittende president wil geen hulp van westerse landen. Eerder accepteerde hij wel hulpgoederen uit Rusland. Het land verkeert in een economische crisis en heeft grote voedseltekorten. In Frankrijk is het vandaag Zwarte Zaterdag. Op wegen richting de Franse Alpen wordt extreme verkeersdrukte verwacht. In Nederland is gisteren voor de scholen in het midden en zuiden van Nederland de voorjaarsvakantie begonnen. Daarom rijden vandaag veel Nederlanders richting de sneeuw. Ook in Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland worden lange files verwacht, zegt de ANWB. De eigenaar van een waterpretpark in de Amerikaanse staat Kansas... is door de rechter vrijgesproken van dood door schuld. De man werd aangeklaagd na de dood van een tienjarige jongen in 2016. Die werd onthoofd toen hij, met, eh, toen hij van een van de waterglijbanen afging. De jongen zat met twee vrouwen in een bootje... toen de beschermende schouderbanden losschoten... De attractie is sinds het dodelijk ongeluk gesloten en inmiddels gesloopt. De rechter sprak de eigenaar vrij omdat het bewijsmateriaal niet zou deugen. Ook een manager en de ontwerper werden vrijgesproken. Het weer, vannacht lokaal kans op mist en de temperatuur ligt rond de 3 graden.